Lewin met het NOS Journaal. De hoofdofficier van justitie in Rotterdam, die een geheime relatie had met een directe collega, is per direct met buitengewoon verlof gestuurd. Intussen laat de leiding van het Openbaar Ministerie onderzoek doen naar de relatie en de gang van zaken. De relatie leidde tot interne klachten over vriendjespolitiek. Het OM gaf vorige week al toe dat er onzorgvuldig is gehandeld. Nabestaanden van de vliegramp MH17 verwachten dat het kabinet in actie komt tegen Rusland, nu onderzoek uitwijst dat de raket van het Russische leger was. De stichting die de nabestaanden vertegenwoordigt wil dat de Russische staat wordt aangeklaagd voor medeverantwoordelijkheid. Rusland blijft alle betrokkenheid ontkennen. Het dodelijke ongeluk met een zelfrijdende auto van Uber in Amerika twee maanden geleden kon gebeuren omdat de noodrem uitstond. Dat blijkt uit onderzoek. Bij dat ongeluk werd een vrouw van 49 op een zebrapad doodgereden. Uber gaat ervan uit dat de bestuurder ingrijpt als het nodig is, maar het systeem waarschuwt niet bij gevaarlijke situaties. Naar aanleiding van het ongeluk besloot Uber vandaag om helemaal te stoppen met het gebruik van zelfrijdende auto's. In de Giro d'Italia heeft Tom Dumoulin zijn achterstand in het algemeen klassement verkleind. Klassementsleider Simon Yates kon voor het eerst deze ronde bergop een groep met favorieten niet volgen. Hij heeft nu nog 28 seconden voorsprong op Dumoulin. Morgen en overmorgen eindigen de etappes opnieuw bergop. Zondag fietst het peloton in Rome de laatste etappe. En het weer. In het uiterste zuiden trekken stevige onweersbuien over. Mogelijk met hagel. In de loop van de avond nemen de buien weer af. Maar helemaal droog wordt het niet.